kom jij dicht bij me en zeg tegen mij dat jij zo ver De wind houdt zijn lief, Ik hoop dat ik jou weer snel zal zien en dat je dan bij